Zelf heeft ze er veel zin in, zei ze via Zoom. Ik zou in de eerste plaats willen zeggen dat ik echt dolgraag een burgemeester voor alle Utrechters wil zijn. En er ook naar uitkijk om niet alleen alle raadsleden, maar ook alle inwoners van de stad Ehm, eh, te ontmoeten. Dijksma volgt Jan van Zanen op, die burgemeester van Den Haag werd. De gemeenteraad denkt dat ze het goed gaat doen. Ze is een heel iemand anders dan eh, Jan van Zanen, maar dat is ook prima. Het, is iemand met heel veel ervaring die ook op een charmante en op een leuke manier eh, van betekenis kan zijn... en ook de, zeg maar, dingen voor elkaar kan krijgen. Sherwin Dijksma is nu nog wethouder van Amsterdam, maar ze is van plan om zo snel mogelijk naar Utrecht te verhuizen. Joe Biden vindt het beschamend dat president Trump zijn verlies van de verkiezingen nog niet heeft toegegeven. Dat zei hij op een persconferentie in zijn woonplaats. I just think it's an embarrassment, um, quite frankly. Uh, the only thing that, uh, how can I say this uh, tactfully? I, I think it will not help the president's legacy. Dit is niet goed voor het imago van de president, zegt hij dus. Biden roept het team van Trump op om de verkiezingsuitslag te erkennen... en benadrukt dat er geen bewijs is voor verkiezingsfraude. Big Benny uit Roermond had zich de 11e van de 11e, de aftrap van het carnavalseizoen, heel anders voorgesteld. Ieder jaar treedt de carnavalsartiest voor bomvolle pleinen op, maar door corona gaat dat feest nu niet door. Ik zou toch wel een, eh, denk ik, 120 optredens doen van, uh, van 11 november tot carnavalsdinsdag. Uh, dus uh, een behoorlijke aanlating, ook financieel, ja. En om een bedragen te praten, 100.000 euro. En nu? Nul. Toch heeft Big Benny er vertrouwen in dat hij in de toekomst weer ouderwets een feestje kan gaan bouwen met carnaval. Ja, er is maar één virus sterker als het coronavirus. En dat is het carnavalsvirus. Dat gaat er ook wennen. Maar het kan nog even duren. Tijd hebben we genoeg. Tja, nog even geduld dus. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog, maar is er wel veel bewolking.